Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de buurt van Berlijn is een onderkomen voor asielzoekers afgebrand. De sporthal zou binnenkort als opvang in gebruik worden genomen. De Duitse politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. In Duitsland zijn de laatste tijd verscheidene aanslagen gepleegd op asielzoekerscentra. Ook zijn er gewelddadige demonstraties tegen asielzoekers. Gisteren noemde bondskanselier Merkel het onaanvaardbaar en stuitend dat rechtsextremisten en neonazies de boel opruien. Supermarktketen Jumbo heeft een goed half jaar achter de rug. De omzet zonder de winkels die zijn overgenomen steeg met 1,2 procent. Dat is meer dan de groei van de totale supermarktbranche die 0,7 procent was. De totale Jumbo-keten had een omzet van 3,2 miljard euro. De afgelopen vijf jaar heeft Jumbo alle overgenomen winkels van Super de Boer en C1000 omgebouwd tot Jumbo-winkels. De keten wil nu ook boodschappen thuis gaan bezorgen. Tot nu toe konden klanten hun bestelde boodschappen ophalen op speciale afhaalplekken. Met het thuis thuisbezorgen wil de nummer 2 van de markt de strijd aangaan met marktleider Albert Heijn. De Europese beurzen zijn met winst geopend na de verliezen van gisteren. De AEX in Amsterdam opende met een winst van ongeveer 1,5 procent. De beurzen in Azië sloten vanmorgen met verlies, maar dat was minder groot dan het verlies van een dag eerder. Bij DSM verdwijnen de komende twee jaar ongeveer duizend banen, waarvan de helft in Nederland. Het bedrijf zegt dat er onderdelen worden samengevoegd om beter te kunnen groeien en kosten te besparen. DSM produceert onder meer vitamines, speciale voeding voor de gezondheidszorg en speciale kunststof. Het bedrijf heeft goede hoop dat het overtollig personeel kan worden herplaatst. Het weer, zon en nog een enkele bui. Een stevige zuidelijke wind. het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten weer regen. Morgen kan het plaatselijk 25 graden worden. Maar later kan er weer een onweersbui vallen. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Afrit Soest en Hoeverlaken staat 10 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De A4 de richting Amsterdam voor Zoeterwoude 5 kilometer na een aanrijding.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 Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día negra, porque nena tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura Todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra.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 Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Hoje vai rolar o tchê Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar.